12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De KNVB is diep geraakt door het overlijden van een jongen van 13... Uit, van de voetbalclub MVR uit Zerenberg. Bij een thuiswedstrijd van de C3 van de club... botste de 13-jarige keeper gisterochtend ongelukkig met een andere speler. Hij bleef bewusteloos liggen en zijn ademhaling en hartslag vielen weg. Er is geprobeerd hem te reanimeren, maar de jongen kwam niet meer bij kennis... en overleed later in het ziekenhuis. De club heeft voor vandaag alle wedstrijden afgelast... en ook de trainingen gaan voorlopig niet door. In Rijswijk is vannacht een gewapende overval gepleegd op een casino. Twee gemaskerde mannen vielen het gokhuis binnen... en sloegen daarbij een beveiliger tegen de grond. Een van de twee overvallers droeg een vuurwapen. De mannen gingen er vandoor met een nog onbekend geldbedrag. Ze zijn nog voortvluchtig. In een stadje in het noorden van Italië heeft een verwarde vrouw vier mensen aangevallen met een slagersmes. Een van hen overleefde dat niet. De vrouw liep een museum binnen en stak daar plotseling in op een personeelslid. Daarna renden ze naar buiten en verwonden ze drie voorbijgangers. De museummedewerkster overleed in het ziekenhuis. De andere slachtoffers zijn buiten levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De politie heeft op de A8 bij Zaandam vannacht negen spookrijders beboet. Ze probeerden een lange file te ontwijken die door werkzaamheden bij de Koentunnel was ontstaan. De automobilisten reden de A8 op via de afslag Zaandam-Zuid, maar keerden weer om toen ze de file voor de tunnel zagen. Volgens NH Nieuws zagen andere weggebruikers dat die de politie belden. De politie ving de spookrijders op in een fuik en slingerde hen op de bon. Het weer, veel zon en weinig wind vanmiddag. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. In de namiddag komt er in Limburg bewolking binnendrijven.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 Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses, op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, mademoiselle tu es très belle Je suis néerlandais oh.